Jelle Visser met het NOS-journaal. De eigenaar van het Utrechtse restaurant Waku Waku heeft zijn zaak gesloten zonder ingrijpen van de politie. De gemeente Utrecht meldde gisteravond dat een horecazaak moest sluiten... omdat de eigenaren bezoekers niet controleerden op de coronapas. Tientallen mensen stonden op de stoep bij het restaurant... uit sympathie voor de eigenaar en om te voorkomen dat de politie het pand zou sluiten. Onduidelijk is wanneer Waku Waku weer open gaat. Woensdag worden definitieve conclusies getrokken over de formatie. Dat zei informateur Remkes na afloop van het ruim 10 uur durend overleg... dat hij gisteren had met de onderhandelaars van VVD, D66 en CDA. Hij zei dat die gesprekken nog lang niet zijn afgerond... maar dat de varianten die onder informateur Hamer op tafel lagen... daar definitief van af zijn. Dat is een herhaling van zetten, dat gaan we niet doen, zei Remkes. D66-leider Kaag zei gisteren dat ze toch liever een meerderheidskabinet wil... en daarvoor wil praten met zes partijen. Ook de ChristenUnie, waar ze eerder bezwaren, tegen had, mag daarbij aansluiten. De politie heeft vandaag een man opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een vrouw van 73 in Grevenbicht in Limburg. De man meldde zichzelf bij de politie. Volgens 1 Limburg is hij de echtgenoot van de vrouw. Ze werd gisteravond doodgevonden in haar woning. Volgens de politie ligt het motief in de relationele sfeer. De Limburger meldt dat de man eerder is veroordeeld voor het doden van een partner. Hij zou in 1997 zijn toenmalige echtgenote hebben gewurgd. Het aantal moorden in de Verenigde Staten is vorig jaar met 30% gestegen ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit gegevens van de FBI. Het is de grootste stijging sinds de start van de metingen in 1960. Het aantal moorden in de VS steeg met bijna 5000 naar ruim 21.000. En dan het weer. Vannacht staat er weinig wind.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 Sky is the limit and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky is the limit and you know that you can have what you want, be who you are. Sky is the limit and you know that you keep on, just keep on pressing on.